Clemens Peters met het NOS-journaal. Op het terrein van Paleis zegt dat het lichaam is gevonden in een deel van het terrein dat niet toegankelijk is voor het publiek. Er zijn geen sporen of aanwijzingen dat Takens door een misdrijf om het leven is gekomen. De chef-kok raakte eind oktober vermist. Zijn auto werd al eerder teruggevonden op een parkeerterrein in de bossen bij Baren. De autoveerpont over de Maas bij het Brabantse Lid is vanochtend korte tijd op drift geraakt. Na vertrek vanuit Alphen in Gelderland schoot de kabel los. De pont dreef naar schatting 10 minuten stuurloos rond voordat de stuurman de pont weer onder controle wist te krijgen. Aan boord waren zeven opvarenden. Zij zijn door de brandweer naar de kant gebracht. Het is nog niet duidelijk waardoor die kabel losschoot. In Australië is het eerste homokoppel getrouwd. Na jarenlange discussies in het parlement, maar ook daarbuiten... sprak de bevolking zich onlangs in een referendum uit voor het homohuwelijk. Het parlement stemde er daarop begin deze maand mee in. En vandaag was het eerste homohuwelijk, maar de twee vrouwen zijn niet de enige. Er wordt nog een huwelijk gesloten vandaag. En veel Australische homostellen plannen hun bruiloft nog deze maand... voor het einde van het jaar. Rijkswaterstaat schrijft steeds vaker boetes uit voor het negeren van een rood kruis boven de weg of ongeoorloofd stilstaan op de vluchtstrook. In 2015 deelde weginspecteurs zo'n 400 bekeuringen uit. En de eerste 10 maanden van dit jaar waren het er al meer dan 900. Sinds een paar jaar mogen enkele tientallen weginspecteurs van Rijkswaterstaat boetes geven. Verreweg de meeste bekeuringen waren voor doorrijden bij een rood kruis, dat een afgesloten rijstrook aangeeft. De boete bedraagt 230 euro. Het weer, af en toe zon, maar ook buien. In het binnenland soms met natte sneeuw of hagel. Het is vandaag een graad of 5. Morgen op veel plaatsen droog en zonnig. En dan wordt het opnieuw ongeveer 5 graden. Morgenavond gaat het regenen. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad bijna een uur kwijt met de file op de A9, ook Alkmaar-Amstelveen, vanwege een spoedreparatie bij het Rotterpolderplein. Twee rijstroken zijn dicht.